Dat middel PIRA tegen multiple sclerose werd vorig jaar uit het basispakket gehaald, omdat de effectiviteit volgens het Zorginstituut niet bewezen was. Patiënten zeggen dat ze er wel baat bij hebben en daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Zolang dat loopt, vergoedt de fabrikant een deel van de kosten. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 23 en 24 jaar... tegen twee mannen uit Amstelveen en Amsterdam. Ze worden verdacht van een liquidatie in Nieuwegein in 2017. Op een geparkeerde auto werden toen 12 kogels afgevuurd. De inzittenden overleefden dat niet. De daders sloegen daarna in een auto op de vlucht... en pas in Amsterdam konden ze worden aangehouden. Volgens het OM was het een dollemansrit... en daarom worden de mannen ook vervolgd... voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda vindt het een goede eerste stap dat de Hemweg kolencentrale in Amsterdam volgend jaar al dicht gaat. Bronnen zeggen dat het kabinet daar morgen in de ministerraad een besluit over neemt. Urgenda-directeur Minnesma hoopt wel op meer. Ze wijst erop dat het kabinet volgend jaar een CO2-reductie van 25% ten opzichte van 1990 moet realiseren. Dat is een gevolg van een rechterlijke uitspraak. Met alleen de sluiting van de Hemwegcentrale wordt die 25% niet gehaald. Bij een containerbedrijf op de Maasvlakte heeft de douane 16 sporttassen vol cocaïne gevonden. Vijf tassen waren tussen containers verstopt. Nog eens elf van zulke tassen lagen in een auto. Het weer. Eerst nog een bui. Vanavond vanuit het noordwesten meer regen. Verder vrij veel wind. Morgen soms wat zon, maar ook nog een bui. En de westelijke wind is matig tot krachtig.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 Lay me beside you down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon comes round, you'll be my mother when everything's gone. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Op het verlaten Codex-terrein, waar tot voor korte kringloopwinkel het pakhuis gevestigd was... staat een gipsen beeld te wachten op de dingen die gaan komen. Het beeld heeft twee gezichten, misschien een knipoog naar de toekomst van het terrein... Verder staat het beeld stevig met drie benen verankerd. Bij een navraag blijkt niemand iets te weten hoe het beeld daar gekomen is... en ook te maken heeft, de maker is helemaal onbekend. Wie het wel weet, mag zich melden bij de redactie van de krant van Zandvoort. En we gaan door met Eddie Cochran, Three Steps to Heaven. and another one with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. want to me. Just follow steps one, two, and three. Ja, met mijn aankondiging was nog even eh, Bart van der Meer eh, vergeten te bedanken... voor zijn techniek het eerste uur. En natuurlijk onze gast Carolien. Heel erg bedankt dat jullie aanwezig waren in de studio. Ja, en wij gaan door met However You See The Rain. Ja, ik hoop niet dat we hem te veel zien. Cletus the Revival. Facebook staat een oproep van eh, Julia Houtkamp, Robin Hendricks en Merel. Ze zitten op de Wim Gertenbach College in Zandvoort... en omdat hun docent geschiedenis, Jan Boele... volgend jaar met pensioen gaat... willen zij voor hem een afscheidcadeau maken. Dus bent u of kent u een oud-leerling... en heeft u goede herinneringen aan Boele... wilt u dan een A4'tje maken met bijvoorbeeld leuke anekdotes... foto's en of tekstjes... Uw bijdrage wordt bij, kunt u inleveren bij de administratie of bij de schooldirecteur Fred van Zanten. De genoemde leerlingen willen er een mooi boekje van maken. Graag zo spoedig mogelijk inleveren. Dan hebben we misschien de tijd genoeg om er wat van te maken. Nou, dat zal best wel leuk worden. Wij gaan door met de Cats, Scarlet Ribbons. gouden nou, ouwe uit 1975. En het is Barbie Curl. En het is een liedje van de Deens-Noorse muziekgroep Aqua. Uitgebracht in 1997 als single en onderdeel van het album Aquarium. Het werd geschreven nadat de groep een expositie over kidsvoorwerpen had bezocht. Het liedje gaat over Barbie en haar vriend Ken, de bekende poppen van Mattel. Dit was tegen het zere van Mattel, de speelgoedfabrikant. Mattel klaagde de band aan omdat naar hun mening... het handelsmerk van Barbie was geschonden... en Barbie in de clip en de tekst werd neergezet als een sekssymbool. Aqua beweerde dat Mattel eigen opvattingen bij de tekst had... en dat de platenmaatschappij niet van plan was... de hitsige zomaar uit de weg te laten ruimen. Alle aanklachten werden door de hoge gerechtshoven in Amerika verworpen. De zaag werd gesloten en zorgde tijdens en hierna voor vele media-aandacht... voor de band en Barbie Girl. Uiteindelijk kwam het lied zelf op de officiële website van Barbie terecht... maar daardoor werd, daarvoor werd wel de tekst volledig herschreven. Hier komt Barbie curl van Aqua. Hi Barbie. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. party. zondag 24 maart van 2 tot 4 wordt in de Agatha-kerk... door abt Gerard Martijse verteld over het verleden, heden... en de toekomst van de abdij van Egmond... die met een kleine onderbreking meer dan duizend jaar... een gemeenschap is van Benedictijnse monniken. Aanmelden is niet nodig en de, toekomst, en de toegang is gratis. to Z, there is no question. ZFM. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry Maybe I would die cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood and I don't heavy wooden Port. Wo sie denn, wo sie denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. Wo sie denn, wo sie denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus. hands upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst. Wie du wirklich sollst, cause I don't have a word. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Ja, dat was Elvis Presley, Elvis met Wooden Heart Moosey Dan. En we gaan door met Wonderful Life van Black. column van de week van Nel Kerkman. Ja, op een iets andere tijd. Maar goed, hier komt hij dan. Volgens mij wil ik graag een boompje opzetten. Het boompje gaat over het groenbeleid van de gemeente. Want sinds 2012 wordt er niet meer meegedaan aan de Nationale Boomfeestdag. Hoe leuk zou het weer eens zijn om ook in Zandvoort samen met heel Nederland... op 13 maart een bomenfeestdag te vieren. Als gemeente creëer je met het vieren van veel meer betrokkenheid van de burgers... en een basisschool heeft met de Boomfeestdag een educatieve en leuke buitenactiviteit voor haar kinderen. Het is kort dag, ik weet het. En misschien denkt u, dat takkenwijf kan de boom in. Maar volgend jaar is er weer een nieuwe kans. Met opgezette boompjes gaat ook over het kappen van bomen. Ik heb de gekapte bomen geteld die wekelijks in de gemeentelijke advertentie staan... en waar een vergunning voor wordt aangevraagd. Het zijn tot en met februari al meer dan 60 geregistreerde bomen. Je snapt dat het natte vingerwerk is, want de echte aantallen worden niet vermeld in de advertenties. Voor mij is een aantal bomen een zeer ruim begrip. Het kunnen er twee, maar ook tien zijn. Wat mij ook verbaast, er staat nergens bij dat, her, dat herbeplanting plaatsvindt. Want na het kappen van een boom ben je van de wet natuurbescherming verplicht... om binnen drie jaar een boom te herplanten... En je moet ook nog voldoen aan bepaalde eisen. Zoiets mag je dus niet op eigen houtje doen. Oude foto's uit het grijde Zandvoortse verleden... tonen hoe boomrijk de straten waren. Zo stonden ook in de kerkstraat prachtige bomen. Natuurlijk snap ik dat het nu onmogelijk is, maar toch... het Raadhuisplein was omringd door iepen. Gelukkig staan de twee bomen die vorig jaar moesten verdwijnen... door het toedoen van wethouder het Verheij er nog. Het gezegde is nog steeds dat men geen oude bomen moet verpoten. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor het groen. Vorig jaar zijn door de ieperziekte veel grote bomen gekapt... en er zijn iele boompjes voor teruggeplaatst. Verder zag ik dat niet overal herbeplanting heeft plaatsgevonden... zoals bij de verdwenen zieke ieper op de stoep bij de pastorie. De gekapte kastanjebomen langs de dokter, de dokter van Gerkenstraat... wacht ook op een vervanging. Lieve gemeente, het beste moment om met een boom te planten was kennelijk 100 jaar geleden. Maar het is één na de beste momenten is vandaag. Nel Kerkman. zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Naar het zuiden uit brak de zon door, maar er kon ook wel een enkele bui tot ontwikkeling komen vandaag. In de avond trekt een nieuw neerslaggebied zuidoostwaarts over het land. De temperatuur loopt op, op tot ongeveer 10 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Langs de kunt en op het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. 6 tot 7 boven. In de loop van de avond neemt de wind toe en boven land wordt deze vrij krachtig. Langs de kust en boven IJsselmeer. De komende nacht is het bewolkt en het regent af en toe. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. De wind is westelijk en vrij krachtig tot krachtig aan zee... en boven het IJsselmeer hard tot stormachtig. In het noordelijk kustgebied is er nog kans op zware windstoten. Vrijdagochtend trekken er nog enkele buien over het land... en in de middag is het meeste plaatsen droog en is er ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 9 graden. De westelijke wind neemt toe in de loop van de dag, oh, neemt in de loop van de dag af naar matig en aan de kust tot vrij krachtig. Dus het valt allemaal best wel weer mee dit weekend. En wij gaan door met A Good Year for Roses. En dat is net zo als voor bomen. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you packed. And a lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. It's been a good year for the roses. Many blooms still linger there. The lawn could stand another mowing. Funny, I don't even care. say. It's been a good year for the roses. After three full years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't spoke a word. And from the bedroom, the familiar sound of our one baby's crying goes unheard. funny, I don't even care. And when you turn to walk away, as the door behind you closes, the only thing I know to say, it's been a good year for the roses. donderdag 21 maart. We gaan verder met het behandelen van de gedichten van Geerten Gossaard. Pseudoniem voor de historicus en de politicus Frederik Karl Gerritsen... en die heeft geleefd van 1884 tot 1958. Kind van het Herveil, meester van het Nederlandse vers... en dichter van het verlangen. Onder begeleiding van Theo Chinchu. De kosten zijn 2 euro, inclusief koffie en thee. Of thee. Donderdag 21 maart van 2 tot half 6. Locatie, de blauwe tram, Louis Davids Carré. Ja, en wij gaan verder met Kiki D en I've Got The Music In Me. is dus dan weer het eh, bioscoopprogramma van Circus Zandvoort tot 13 maart. En dat is Corky, en dat is nieuw, zaterdag, zondag om half 2. En dat is 6 jaar. Lego film nummertje 2, het laatste week, woensdag om half 2, 6 jaar. Ralph Breaks de Internet, zaterdag, zondag en woensdag om half 4, ook 6 jaar. The favor Favorite, en dat is donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En dat is 12 jaar. Bohemian Rhapsody. Vrijdag, zaterdag om 8 uur. En het is 12 jaar. En dan hebben we ook nog Roma. En dat is dinsdag om half 2, 16 jaar. En dan hebben we ook nog filmclub Simon van Kolm. Kursk, de ondergang van een Russische onderzeeboot. En het is woensdag om half 8. En verwacht wordt Green Book. En dat is vanaf 21 maart. Voor kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl jou helemaal niet kennen. Ik wil terug naar het begin. Een ongeplande onbekende. Ik zoekend naar een eerste zin. En dan kruist jouw blik die van mij. En dan zwijgen wij kansen al verspeeld. Al een tweede eerste indruk is aan mij heel goed besteed. Vertel me liefste, zit het er ooit in? Een nieuw begin. Mag ik jou opnieuw ontmoeten? glad vergeten. Laat mij opnieuw aan de start staan. Maar het startschot is al gegeven. En de finish is al duidelijk in zicht. Heb ik al mijn kruid al eens verschoten? En heb ik al mijn kansen al verspeeld? liefde zit het er ooit in. Een nieuw begin. ZFM, Race Radio, Pit Report. Report. Ook alweer zin in het nieuwe seizoen. Zondag 10 maart trapt traditiegetrouw Automax Street Power weer af. Komende editie wordt volop actie, actie op het circuit... en volop moois te bewonderen op het showpaddocks. Natuurlijk weer met een bomvol programma... met de vernieuwde Dutch Time Attack een kwart mile drag race en de 402 meter Colombino. De spectaculaire en de vernieuwe Burnout Madness, Ref Battlers, Best of Show Battler en nog veel meer. En het is dan zondag 10 maart van 9 tot 4 uur. En dat is natuurlijk circuitpark Zandvoort. Ja, en wat wil je nog meer? dat was Mut met de Cratch Cap. <laughs> ik kom er haast mee. De Cat Carps in. Dat is het. Ik weet, het is nog geen weekend, maar we gaan toch luisteren naar Weekend van Earth and Fire. Zomer of winter, altijd weer ZFM. mijn twee uur zitten weer op. Graag tot volgende week donderdag. Ik wens u een heel prettig weekend.